We zitten samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik stel je zachtjes door je haar. Ik zou je graag nog één ding willen zeggen. Dat ik mijn leven lang bij jou wil zijn. Mijn hart dat slaat op als jij me aankijkt.